Als president Poetin Trump wat complimenten zou geven, zou Trump dingen in het plan zetten die voor Rusland positief zijn. Zoals dat Oekraïne gebied moet opgeven. Correspondent Christian Power kijkt daar niet van op. Het is zeker groot nieuws in Oekraïne, maar tegelijkertijd ook weinig verrassend. Want dat hebben we het afgelopen jaar de hele tijd gezien. Eigenlijk dat Witkoff eh, toch echt de Russische kant koos. En ook elke keer als Witkoff met de Russen sprak of naar Moskou afreizen, Ja, dan was het slecht nieuws voor Oekraïne. En dan moesten bondgenoten daarna gaan puinruimen... en ervoor zorgen dat Amerika weer terug in het Oekraïnse kamp gebracht werd. Er wordt op dit moment nog druk gepraat over een oplossing. Ook Europese bondgenoten van Oekraïne zitten daar aan tafel. Een staatsgreep in het Afrikaanse land Guinea-Bissau. Militairen hebben de macht overgenomen en de president afgezet. Ja, die militairen hebben net de nationale nationale televisie overgenomen en een verklaring voorgelezen, vertelt correspondent Saskia Houttuin. Ze hebben dus die verklaring net gedaan op televisie vanuit het hoofdkwartier van de nationale strijdkrachten. Dat er gesjoemeld zou zijn met de verkiezingsuitslagen, met achter de schermen ook een rol voor drugsbronnen. En dat daarom eh, die officieren hebben besloten het verkiezingsproces dat nog liep eh, op te schorten en de verkiezingsuitslagen uh, nietig te verklaren. Daarna zijn ook nationale televisie en radio op zwart gezet en zijn de grenzen van het land gesloten niet de eerste keer dat het leger de macht grijpt in Guinea-Bissau. In 2009 vermoorden opstandige militairen daar de zittende president. En een belangrijke avond voor PSV. In de Champions League spelen ze tegen Liverpool. Normaal gesproken zou het heel moeilijk worden om daar te winnen. Maar de ploeg van Arne Slot verliest de laatste tijd wedstrijd na wedstrijd, zegt verslaggever Suze van Kleef. Afgelopen weekend nog met 3-0 thuis van Nottingham Forest. Zes van de zeven competitiewedstrijden die werden eh, verloren. Van de laatste competitiewedstrijden werden verloren. En eh, trainer Arne Slot die noemt de situatie bijna bespottelijk. Nou ja, er zijn een hoop verklaringen voor die matige resultaten van eh, de regerend kampioen van Engeland. Maar het feit is dat Slot zijn ploeg nog niet goed genoeg aan de praten krijgt. Het weer het blijft bewolkt met in het noorden ook hardnekkige mist. Vannacht temperaturen rond of net boven het vriespunt. Het gaat ook iets harder waaien. Morgen bewolkt met wat motregen bij 5 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland komt er plaatselijk dichte mist voor. En dat rijdt langzaam op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Vinkerveen en Utrecht heb je een half uur vertraging.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 makes me feel bad. To know that you cheat. you makes me feel so sad. I wish that your lips could be kissing mine. Mm, I give you a love sweeter than wine. Don't you check out? van Dit is ZFM.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 omdat er nog mensen vastzitten in de woontorens. In Guinea-Bissau heeft het leger de macht gegrepen. President Mbalo is gearresteerd en er worden schoten gemeld in de hoofdstad. Max Verstappen is genomineerd voor de FIA-prijs, inhaalactie van het jaar. Het gaat om de race in Imola in Italië op 18 mei. Verstappen wist toen meteen in de eerste bocht Oscar Piastri in te halen door pas heel laat te remmen. Uiteindelijk won Verstappen de race. Het weer vanavond droog in het noorden en oosten kans op mist. Het koelt af naar 0 tot 3 graden.